Staatssecretaris Dekker moet opnieuw bekijken of zes nieuwe middelbare scholen geld van de overheid krijgen. Vorig jaar zei Dekker nog dat de scholen te weinig leerlingen hadden, maar volgens de Raad van State klopt dat niet. Het gaat om nieuwe middelbare scholen in onder meer Hengelo, Harderwijk en Deventer. Ze willen onderwijs in verschillende levensbeschouwelijke of religieuze richtingen verzorgen. Per richting hebben de scholen te weinig leerlingen om subsidie te krijgen, zegt Dekker. Maar volgens de Raad van State moeten de richtingen per school bij elkaar worden opgeteld en dan voldoen de scholen wel aan de norm. Het kabinet neemt misschien nog deze week een besluit over de verkoop van ABN AMRO door de staat. Minister Dijsselbloem zei na afloop van de ministerraad dat het kabinet de laatste hand legt aan een beslissing. Op de vraag of er over een paar weken een besluit naar buiten komt antwoordde hij misschien zelfs sneller. Sinds 2008 is ABN AMRO volledig in handen van de staat. Achtereenvolgende ministers zeiden steeds dat het de bedoeling is de bank weer te verkopen zodra de tijd daar rijp voor is. Wethouder Jaap Kuin uit Assen treedt af. De PvdA-wethouder kwam in opspraak nadat hij eind juni in een bouwmarkt in Groningen was betrapt bij een winkeldiefstal. Kuin bleek twee boordjes in zijn zak te hebben die hij niet had afgerekend. Hij zei dat het per ongeluk was gebeurd. Maar uit een schikking die hij met het Openbaar Ministerie heeft getroffen blijkt dat er bewijs is dat de winkeldiefstal opzettelijk was. En een man uit de Gelderse plaats Husse is veroordeeld omdat hij zijn kleindochter seksueel heeft misbruikt. De man van 76 kreeg twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet hij het meisje 4300 euro betalen en hij moet zich laten behandelen. Volgens de rechter heeft de opa het meisje twee jaar lang misbruikt bij hem thuis in Husse en op zijn boot. Het weer, veel zon, maar ook sluierbewolking. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen meer bewolking, met in het zuidwesten ook kans op een bui.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 Oh, mijn man en ik, we accaderen al jaren niet meer, hoor. Helemaal geen accommodatie meer tussen ons, niks. Mannen hangen zijn zoutzak in die zitzak van hem. Dan legt hij met zijn poot tot het eiken tafelblad. Ik heb schulke kringen het eiken van die zweetpataten van hem, dus...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 nou en of. En dan plakken ze precies tegen die paskaas. Dat beginnen man. aan. Je ziet gelijk als je scheef zit, hoor. Lopen eens eens. Ga oh. je ook lekker plaatsen, wijfie? Goed zo. Of ga je een torentje bouwen?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 Kinder, eh, hoe heet die nou? Eh, uh, ehm, uh, Rotje kut. Rutjekut, zelf heb op deze wc gezeten. Man, ik was zo trots als een pauw. Ik denk, ah, oh, gutte, gutte, zit Rutjekut. kut. Ja, maar ik heb meer beroemdheden gehad. Want die dikke, die kale, weet je wel. Hoe heet ze, dat, De boeddhabeeld, zou ik maar zeggen. Hoe heet ze nou? Sukkely Hopper, Sukkely Hopper. Die zaten per se 1, 2 en 3. this letter sweeps the pillow clean. So rest your head and read a treasured dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? quite sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. Something tells me that you hide when all the world is warm and tired. You cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say. But I can see it's not okay. makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well and makes you up real fine. And when he's strong, he's strong for you. And when you kiss, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what I'm supposed to do. So I'll just write some love to you. Zo. Nou, eh, hilarische conferentie. Welkom terug overigens bij eh, CFM Lunch. Dames en heren, laat ik dat eerst even netjes zeggen natuurlijk. Uh, hilarische conferentie natuurlijk van Tineke Schouten, eh, de toiletjevrouw, Geweldig dat mens. Ehm, en daarna David Bowie, Letter to Hermone heet het nummer. Het komt van het album eh, Space Oddity. Het was een 2009 nou digitale remix. En dat is ook wel weer eens mooi om weer zo'n lekkere oude Bowie te horen. Toch? Net zo dat het leuk is om deze oude weer eens te horen. Jacques Loes samen met de Digimans Band. plaat nog steeds. Dizzy Man's Band. En eh, met Jacques Kloes natuurlijk als eh, frontman. En dat nummer dat heette Just a Matter of Facts. Uh, oh ja, ik, ik was zeggen, wat heb ik nou klaarstaan? Maar... vreemde start. Net of de plaat op gang kwam. <laughs> ja, nou misschien is dat ook wel zo geweest. Prachtig liedje. Eh, de Beatles met rock and roll music. Eh, dames en heren, het is eh, bijna alweer... goh, het gaat de tijd hard zeg. Alweer negen van half twee. Tijd schiet op. Straks de vinyljaren natuurlijk. om twee uur. En dan gaan we draaien Little Feet met Sailing Shoes. Verder met Mezzo Forte met Surprise Surprise. En... Eh, the Story of Little Richard. Dus u krijgt straks aardig wat rock'n'roll voor de kiezen. Dus misschien ook wel lekker voor de mensen die dat wel weer eens lekker vinden om dat allemaal te horen. Ja, oké. Okay. I've been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. I get weak in the knees as I carry these words with me. too soon. Started shaking my ground. de man, is 21 jaar en dat is een singer-songwriter. En hij maakt hele leuke liedjes. Waarvan uh, dit er één was, You Don't Have To Stay. Uh, ik lees trouwens ook dat uh, wat vroeger de vrienden van Oomsteen was, dames en heren. Dat is tegenwoordig de Garnaal met AE. Ja, en die gaan dan waarschijnlijk ook weer dat, dat Nederlands kampioenschap garnalenpellen organiseren. Ik zag het berichtje, ik denk ik vertel u dat even voor zover u geen, u geen Facebook heeft. Denk ik vertelt u gewoon even. Dus de vrienden van Oomsteen, dat heet <laughs> tegenwoordig de Garnaal. Ja, hoort een eh, prachtig liedje bij, maar dat kan ik zo gauw niet vinden. Stoned als een garnaal, dat is dan ook wel weer leuk natuurlijk. Goed, ehm, even kijken. En, ja, oh ja, wat, ik, wat mij ook eh, opviel, wat, wat wel mooi was trouwens. ik was eh, toch wel verbaasd hoor, dat ik vanmorgen met de bus onder die, die nieuwe natuurbrug doorreed. Wat zijn ze hard gegaan zeg. Het is al helemaal overkapt, helemaal overdekt. Prachtig, mooi. Eh, dus dat wordt wel wat, eh, dat wordt wel mooi. We hebben een echte zandpoort nu. Hè? Dus je moet echt onder een poortje door naar Zandvoort toe. Nou, leuk toch? Vind ik wel. Dit is Manfred Man. Met Paul Jones. Pretty Flamingo. If she just would. if she just would. Some sweet day. Informatie van eh, de band van Manfred Mann met Mike Huck en eh, de Vickers, eh, Tom Vickers of zo op gitaar geloof ik het goed heb. En ben Tom McGuinness was het, ja. Mike Vickers en Tom McGuinness en Paul Jones natuurlijk en Manfred Mann. grote hits die die band had was onder andere Doa Didi Didi Didi Didi Didi Didi Didi. Ja, die ook. Dat was ook een grote hit van ze. Ehm, ja, eh, eh, oh ja, het recept, dames en heren. Dat moet ik u vandaag schuldig blijven. Want eh, bij ons thuis lopen de dingen iets anders dan we gewend waren. <laughs> Omdat we sinds kort een hond hebben. Nou, komt wel weer morgen. Dan zal ik zorgen dat het recept er is. Dus als u daarna verlangt naar het recept. Nou, dan doen we dan gewoon morgen. Morgen hebben we dat recept. Ik beloof het u. Dit is fun.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 Prachtig mooi. Eh, tonight heet het. Eh, of nee, Weer Young heet het nummer. dat hoef je niet af te vragen. Hè? De Rolling Stones. Start me up. We zijn al anderhalf uur gestart, joh. Kom op nou. steeds actief. Allemaal zo'n beetje in de 70 en nog steeds uh, als het allemaal gekke joh. Heerlijk gewoon. Gewoon lekker dingen doen eh, die je kunt doen als je eh, in de 70 bent. Nou, wat, wat wil je ooit mooier hebben? Niks moet, alles mag. En dat is wel zo lekker natuurlijk als je dat hebt. Als je dat kunt bereiken, dat is toch heerlijk. Als je... and it's in the birds. The first thing that I heard you say when you were standing there, set in your way, was that you were not blind. You were sure to make a fool of me, cause there was nothing there that you could see that could go beyond your mind. Now, who's standing at the door, remembering? the days before and asking, please be kind. It isn't how it was set up to be, but I've set you free this time. I have never been so far out in front that I could ever ask for what I want and have it any time. Knowing this, you found a thought for me that told you just where I should be, and there I stood behind. With all the ones that were before, and memories that only seem to tear me from my mind. In front of what it is you see me to be, I've set you free this time. I could never find a chance to choose between a way to win or a thing to lose because there was your stand. On top of all of the love you took, that was only something you could look at lying in your hand. Now who's wondering what has changed and why it cannot be arranged to have each thing work fine? It isn't how it was set up to be, but I set you free this time. De band is dat toch. The Birds. Met eh, natuurlijk in de hoofdrol Roger McGuinn. Uh, band heeft veel... Nee, rustig nou toch. Hè? De band heeft eh, vele bezettingen gekend. En welke dit was, wie er precies in mee speelde bij, deze, bij dit nummer, dat weet ik niet hoor. Maar dat is ook verder niet zo belangrijk. Nummer dat heette Set You Free This Time. Dat dan weer wel. oh ja, dat moet ik ook nog doen. Die zou ik bijna vergeten vandaag zo'n leuke nieuwe plaat van Agda en de Munnik. Draaien. zal je draaien loop je weer bij mij vandaan. Ik kan je zingen van de liefde die ik niet kende zonder jou. Ik kan je zingen tot jij mij bijna gelooft. Dan zing ik het zo vaak dat iedereen het zingen kan. Dat je haast vergeten zou dat het ontstaan is in mijn hoofd. wordt geschald. ik eigenlijk nooit vertrouw. Dat ik zelf al ruim voor is dat, hè? Nieuwe plaats van Ekda. Akda, Ekda. Nee, Akda. En de merk ik schoon Nederlands, hoor Jans. Daar hoef je niet uh, eh, Ekda van te maken. Akda en de Merk. En nummer heette dat uh, Draaien. Dat zijn Irene Kara. Uit de gelijknamige film en ook televisieserie is er nog van geweest. Over die theaterschool ergens in Amerika. Op weg naar fame. gelijknamige film. En dan ook nog een keertje, eh, eh, hoe heet het ook weer? Oh ja, de gelijknamige televisieserie. Want die was er ook nog van, van Fame, ja. Dit is Kevin DeGraw. Best I Ever Had. Melt Antarctica, in Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, Take me home, I can't stand this place, cause there's too many hipsters, and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain, you're my helter skelter. Or how can I explain that you're the best I ever had? And I'm trying. that sort of kills you. Jesus saves on the bathroom wall where I saw you naked. You're the best I ever had. I won't be the same. Night sky full of drones. This neighborhood of clones. I'm looking at the crowd, they're staring at their phones. They gloom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think I clean my car. I caught my reflection. I drive the car. I've been medicated with cigarettes and alcohol. hey North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey Massachusetts, hey Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey Carolina, hey Oklahoma, I think I love you, but don't even know ya. Hey Alabama. dat zegt hij. dat weet je natuurlijk nooit, want morgen kan er wel weer iets bekomen wat nog beter is. Dat weet je natuurlijk nooit. Nee, dat, dat weet je gewoon niet. Dat kan je niet zeggen. Niet waar? Oké. Zo. Dit is die man met dat, eh, de, dat harde dingetje om zijn duim. Voor de bas, Mark King heet hij. En natuurlijk eh, level 42. Een eh, liedje dat heet Love Games. Love Games. <laughs> spelletjes. Oh, mijn, draadje zit vast. Ja, ik ben er weer. Eh, zeggen, oh, nou, dit is niet het NS-station, hoor, dames en heren. Dat u dat niet denkt. Nee, dit is niet het NS-station.